Michel Koenen met het NOS-journaal. De eerste schepen varen weer door de straat van Hormuz... die wekenlang grotendeels werd geblokkeerd door Iran. Op de website Marine Traffic is te zien hoe zeker vier schepen de route nemen. Een olietanker uit Nigeria is inmiddels aangekomen in de Golf van Oman. De tankers met een Europese bestemming die zijn nog niet in beweging gekomen. De Franse president Macron zegt dat ruim 15 landen gaan meewerken aan de heropening en het openhouden van de zeestraat. Volgens Macron gaat het om een defensieve missie waarbij contact wordt gehouden met Iran. De gezondheidsrisico's van spelen met speelzand zijn te verwaarlozen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit liet uitvoeren... na berichten dat er asbest in zit er bestaat alleen een risico bij jarenlang spelen met verontreinigd zand... dat niet aan de wettelijke norm voldoet. Iets wat niet vaak gebeurt. Bijna al het zand voldoet aan de norm. Slechts zes van de ruim 100 onderzochte producten zijn van de markt gehaald. En dat er soms een beetje asbest in speelzand zit is logisch... omdat het een natuurlijk mineraal is dat bij het winnen van zand onbedoeld mee kan komen. De gevolgen van de hack bij leverancier van medische software Chipsoft lijken mee te vallen... Bronnen van binnen en buiten het bedrijf zeggen dat er waarschijnlijk geen gegevens van patiënten zijn gestolen, al is dat nog niet helemaal zeker. Chipsoft maakt software waarmee ziekenhuizen en huisartsen patiëntendossiers kunnen opslaan en waarmee mensen dat dossier kunnen inzien. En de KNVB gaat PEC Zwolle helpen bij het opsporen van hooligans... die zich afgelopen zondag misdroegen bij de derby tegen Go Ahead Eagles. Een speciale afdeling van de Voetbalbond bekijkt de camerabeelden. Veel supporters droegen in het stadion gezichtsbedekkende kleding... maar hadden die waarschijnlijk nog niet aan toen ze in het stadion binnenkwamen. Daarmee veegden het uitvak uiteindelijk leeg. Het weer volop zon bij 16 graden in het noorden tot lokaal 21 in het zuiden. Later vanmiddag wat meer sluierbewolking in het noordwesten van het land.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 Gevolgd door The Shuffles, The Way the Music Goes. kust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Did you ever see a man running to be free? He's one of our brothers and he wants to be. Some don't like his color or don't like his nose that persecution for things they never chose. Let them hear the way the music goes, down, down, down, down. Tell them that the wind of freedom blows, down, down, down, down. Let them hear the way the music goes, down, down, down, down. Tell them that the light of freedom grows, down, down, down, down. Did you ever see soldiers fighting in a war? They all are our brothers, and they want no more. Most don't like their guns, their uniform, or both. Please stop all your comments on things they never chose. Let them hear the way the music goes, down, down, down, down them that the wind of freedom blows. Down, down, down, down. Let them hear the way the music goes. Down, down, down, down. Tell them that the light of freedom grows. Down, down, down, down. Yeah. Let them hear the way the music goes. Down, down, down, down. Tell them that the wind the freedom blows down, down, da da -dee down. hear the way the music goes down, down, da -dee down. Tell them that the light of freedom grows down, down, da da -dee down. hear the way the music goes down, down, da da down.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 Samenleven in Zandvoort. Uitgaande van prettig en gezond leven. Opgroeien, werken en meedoen. Daarbij ontstond er een nieuwe visie op gezondheid. Die uitgaat van veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Daarbij staat positieve gezondheid dus helemaal centraal. Family Dog, A Way of Life. Cowboys playing, young men slaying, old men praying, the world will change. Schoolgirls dating, daughters mating, mothers waiting to reunite. for my. Dit was Steely Dan met Rilling the Years. Wil je mensen helpen?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 Deze keer heb ik wel gekozen voor een hele bekende. En dat is een ABBA. En dat is een Zweedse popgroep die in 1972 in Stockholm gevormd werd door Agneta Velskug, Björn Ulvaas, Benny Andersson en Annie Fried Leinstedt. ABBA is een van de succesvolste bands ter wereld met meer dan 200 miljoen verkochte albums en ruim 400 miljoen platen in totaal. Het succes begon toen ABBA in 1974 het Eurovisie Songfestival won met het nummer Waterloo. Ik heb voor u gekozen, en dat was heel moeilijk, want ze hebben heel veel mooie liedjes gemaakt. I Have a Dream, Fernando en van de laatste cd I Still Have Faith in You.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 Do I have it in me? luistert naar het leukste radiostation van Nederland. when I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight, Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. Will be too late. It's now. now or never, my love won't wait. It's now or never, my love. Dit was Elvis Presley met It's Now or Never. We hebben extra chauffeurs nodig. Als chauffeur vervoer je in onze elektrische bus inwoners, vooral senioren, in Zandvoort voor boodschappen, bezoek of voor een afspraak bij de dokter of de fysiotherapeut. Als vrijwilliger werk je één of meer dagdelen per week. Een gewoon rijbewijs voor een personenauto is voldoende. Ook is het mogelijk om als oproepkracht te werken. Als een van onze chauffeurs op vakantie is of ziek is, dan word je gebeld om in te vallen. Zo werk je dus niet een vast dagdeel per week, maar je werkt als invaller. Zo kun je altijd vrijwillig werk doen, als het je uitkomt. Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Met jaarlijks uitnodiging voor het fooiefeest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau deskundigheidsbevordering en informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger belbuschauffeur te worden? Neem dan contact op met Paulien. p.honner, H-O-H-N-E-R, at plus.zandvoort.nl The Casuals, Jasmine. What am I supposed to do with a girl like so full. Dit waren de Beatles met Now and Then. Pluspunt is op zoek naar gastheren of gastvrouwen in oproepbasis. Je verzorgt de koffie of thee voor groepen meestal groter dan 10 personen. In de avond en ook overdag. Belangrijk is dat je BHV bezit. Mocht je dit niet zo zijn, dan krijg je een cursus aangeboden door Pluspunt. Je staat in principe altijd met z'n tweeën, mocht je worden opgeroepen voor de avond. Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien. honer. H-O-H-N-E-R, at plus.zandvoort.nl Steelers Wheel, late again. Late again. When I get home, you'll be waiting.